vanwege een probleem met het remsysteem... Volgens Toyota is er bij exemplaren die sinds januari zijn verkocht niets mis, maar moet de rest van de auto's worden aangepast. Volgens Japanse media roept Toyota uiteindelijk wereldwijd de Priussen van het nieuwste type terug. Vorige week riep het bedrijf al 8 miljoen auto's van andere modellen terug, wegens problemen met het gaspedaal. In Duitsland worden drie paters niet strafrechtelijk vervolgd voor seksueel misbruik, ook al hebben ze bekend. De zaken van de paters Jezuïeten zijn verjaard. In de jaren 70 en 80 hebben ze zich vergrepen aan leerlingen. Ze werkte toen onder meer bij het Canisius Gymnasium in Berlijn. Er is voorlopig geen akkoord over een toekomstige Nederlandse missie in Afghanistan, zegt de PvdA. De afgelopen dagen leek het erop dat de partijen het eens konden worden over het sturen van opleiders voor het Afghaanse leger. Maar de NAVO zou ook vragen om honderden gevechtsmilitairen. En de PvdA wil daar niet aan meewerken. Supermarktketen C1000 stopt versneld met het verkopen van vers vlees van gecastreerde varkens. Het is vanaf eind volgend jaar bij geen enkele C1000 meer te koop. Ook Albert Heijn verkoopt dat vlees vanaf 2011 niet meer. De stichting Varkens in Nood had de ketens gedreigd met een rechtszaak. De biggens, biggen worden wel verdoofd, maar volgens de stichting hebben ze alsnog pijn als de verdoving is uitgewerkt. In Amerika moet een ruimtevaartingenieur 15 jaar de gevangenis in voor spionage... Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan China, onder meer over het Space Shuttle-programma. De ingenieur is een Chinees van 73 die zich had laten naturaliseren tot Amerikaan. Hij werkte 30 jaar voor Boeing en voor ruimtevaartbedrijf Rockwell.